Renate Kok met het NOS Journaal. De ontslagboete blijft toch deels bestaan, melden Haagse bronnen aan de NOS. Die boete zou helemaal verdwijnen bij het tweede coronasteunpakket voor werkgevers... maar daar komt het kabinet na kritiek nu toch van terug. De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan... en geen akkoord hebben met de vakbonden. Ook wordt het hele steunpakket verlengd van drie naar vier maanden... waardoor het tot 1 oktober loopt. Bedrijven die hun klanten vanwege de coronacrisis een voucher aanbieden... houden zich niet altijd aan de afspraken. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. De waakond constateert dat vouchers voor het niet doorgaan van concerten, festivals en sportwedstrijden... vaak niet alle kosten dekken die de consument heeft betaald. Daarnaast krijgen consumenten niet altijd informatie over hoe ze geld kunnen terugkrijgen... als ze de tegoedbon niet willen. Schuldeisers van HEMA proberen zelf eigenaar te worden van de warenhuisketen. Daarvoor doen ze de directie van HEMA een voorstel, melden NRC en het Financiële Dagblad. Het zou gaan om een, een groep professionele beleggers die bang is dat ze veel van hun geleende miljoenen niet meer terugzien. Als het doorgaat, dan raakt de huidige eigenaar van HEMA, Marcel Boekhoorn, zijn bedrijf kwijt. Het onafhankelijk kiesbureau in Suriname heeft forse kritiek op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee dagen na de parlementsverkiezingen is het ministerie nog steeds bezig met het verwerken van de stemmen. De voorzitter van het kiesbureau zegt dat ze de uitslag al heeft en dreigt die nu zelf maar bekend te maken. Het ministerie zegt dat de vertraging te wijten is aan de coronacrisis. Het gaat weer iets beter met de autoverhuurbedrijven in Nederland. Aan het begin van de coronacrisis daalde de vraag naar huurauto's flink... maar nu trekt het weer wat aan, zowel bij consumenten als de zakelijke markt... zeggen verhuurbedrijven. Toch verwacht ruim 40 van de bedrijven medewerkers te moeten ontslaan door de crisis...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 Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. We can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, hey, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see the you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequence. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit.